Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Storm Cannel heeft het land aan het begin van de nacht via het noordoosten verlaten. Code Oranje is nu ook in Groningen opgeheven. Eerder kwamen zeer zware windstoten voor in het noordoostelijke kustgebied tot 130 km per uur. In Lochem is gisteravond een vrouw van 19 omgekomen door een omvallende boom. Het ongeluk gebeurde toen de vrouw op haar fiets zat. In een eerste verklaring sinds het staakt het vuren heeft Hezbollah gezegd door te zullen gaan met verzet tegen Israël. Hezbollah benoemt niet specifiek het staakt het vuren, maar zegt wel dat Hezbollah-strijders met hun vinger op de trekker zullen toezien op het terugtrekken van Israëlische militairen uit het zuiden van Libanon. De politie heeft een minderjarige aangehouden in verband met de bedreiging van meerdere scholen in Leeuwarden. Op sociale media gaat sinds gisteravond een bericht rond dat er op scholen geschoten zou gaan worden. Na onderzoek kwam de politie bij de verdachte uit. Die is opgepakt en wordt verhoord. De man die in Rotterdam eerder deze maand een stoeptegel op zijn hoofd kreeg... is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij lag ruim een week in coma en onderging een operatie aan zijn gezicht. Er is een verdachte opgepakt in Frankrijk. Die man wordt ook verdacht van moord met een stoeptegel op een Franse dakloze. Komende ochtend rijden er toch nog geen treinen tussen de stations Groningen en Groningen Europa Park. Het was de bedoeling dat daar vanaf 7 uur weer gereden zou worden. Maar vanwege een verzakking van het spoor gaat dat niet door. Bij het herstellen van die verzakking ontstond een nieuwe sinkhole. PSV heeft gisteren op spectaculaire wijze gewonnen van Shakhtar Donetsk. De ploeg uit Eindhoven stond tot de 87ste minuut 2-0 achter... maar wist vervolgens in 8 minuten tijd drie keer te scoren. Dankzij twee doelpunten van Tilman en een goal van Peppi eindigde de wedstrijd in 3-2. PSV staat nu op 8 punten in de Champions League. Het weer, in het noordoosten nog even veel wind. Verder vandaag een rustige dag met zon, een enkele bui en ongeveer 9 graden.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 But they don't understand me, or really don't know the deal about a brother trying hard to make it right. Not long before I win this fight, everybody's talking all this stuff about me. Why? feel. It's my life. Nobody can tell me what to do.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 Eerder kwamen zware windstoten voor, lokaal tot 130 km per uur. In Lochem is gisteravond een vrouw van 19 omgekomen door een omvallende boom. Het ongeluk gebeurde toen de vrouw op haar fiets zat. De politie heeft een minderjarige aangehouden in verband met de bedreiging van meerdere scholen in Leeuwarden. Op social media gaat sinds gisteravond een bericht rond dat er op scholen geschoten zou gaan worden. En PSV heeft gisteren op spectaculaire wijze gewonnen van Shakhtar Donetsk. In de absolute slotfase scoorde PSV drie keer. Dat was genoeg om een 2-0 achterstand weg te werken.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 Dromend in de duinen, een feest Ik zeg iemand gedag, ik weet die zit bij mijn bloed. Hoort is in het woord, hier is het allemaal. We delen dat gevoel, hier spreekt het uit mijn taal. Ik geniet met volle teugen.